Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Tientallen buurthuizen worden vanwege bezuinigingen bij gemeenten met sluiting bedreigd. Honderd buurthuizen zijn al dicht. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Gemeenten vragen meer inzet van burgers om de wijkcentra overeind te houden. Maar voor de vrijwilligers is het beheer ervan vaak te moeilijk. Bijvoorbeeld vanwege de drank- en horecawet of de brandverzekering. De MO-groep, de brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening... zegt dat het een illusie is om te denken dat burgers een buurthuis kunnen runnen. Na ruim 120 jaar stopt de Koninklijke Tichelaar met het maken van makkemer aardewerk. Volgens de directeur is er bijna geen vraag meer naar de versierde schalen, borden en vazen. Dat komt volgens hem door het lopende bandwerk van winkelketens. Tichelaar gaat zich nu richten op grote projecten van bijvoorbeeld architecten. Door het afstoten van sieraardenwerk en het sluiten van de winkel in Makkum verdwijnen er vijf banen. De voorraad van de winkel gaat in mei in de uitverkoop... en daarna verhuist de fabriek naar een locatie net buiten Makkum. In Argentinië is een automobilist opgepakt... die bijna 18 kilometer met een dode fietser op zijn motorkap heeft rondgereden. De bestuurder van 28 had volgens Argentijnse media veel te veel gedronken. De man reed de fietser ochtends vroeg aan in de buurt van Buenos Aires... Pas toen de dronken bestuurder bijna 18 kilometer verderop bij een tolpoortje stopte, werd hij aangehouden. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan een verrassende thuiszege geboekt op FC Barcelona. Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Galatasaray tegen Schalke 04 eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, vandaag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. Het wordt tussen de 0 en 2 graden. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan.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 or something to kind of see them through. Nothing to zegt dan zelf, dat is toch aangenaam om te horen. De tijdstip Just a Little Love in Early in the Morning. En dat gezongen door Dusty Springfield. Hier bij de Vaar Radio 1. En dit wordt dan de nacht ging anders. Het laatste uur voor deze aflevering. Waarin, zoals gebruikelijk halverwege dit uur aandacht voor drie liederen gezongen in de Franse taal. Oftewel drie chansons. Ik sta stil bij een aantal verjaardagen die... Eh, de moeite van het vermelden waard zijn een radiotip en een paar tv-tips. Kortom, dit uur is eh, de moeite van het beluisteren waard. En wat ik nu ga laten horen, dat is een eh, gezelschap mannen die vanavond te horen en te zien zijn in het Paard van Troje. En ze blijven er even een dagje in Nederland, want morgenavond zijn ze in Tivoli in Utrecht. En dan heb ik het over de mannen van uh, Calexico. Sigo sognando con tu sonrisa por la noche abajo es cielo. días. ¿Por qué te vas, mi linda, sin besar? besarme. dus deze geluiden in het paard van Troje in de Meenhal al daar. De geluiden van Calexico, je hoort een trek van hun album Algiers dat vorig jaar verscheen. Calexico maar uit uh, eh, Norte Varas, wat zoveel betekent als eh, ga niet weg. Vandaar deze klagelijke geluiden, zoals dat klonk maar wel mooi, van uh, Calexico. Vandaag 21 februari is het precies 28 jaar geleden... dat de 13e Elfstedentocht werd verreden. En die werd gewonnen in een tijd van 6 uur, 47 minuten en 44 seconden... door Evert van Benten. oorspronkelijke versie duurt het zo'n eh, zeven minuten. Deze plaat van James Barnett, 1967, Cold Sweat. Maar hoe hadden ze dat toen gedaan, toen dit op een single uitkwam? Eh, het eerste gedeelte van het eh, nummer dat stond op de a kwam. En als je de plaat omdraaide, want <laughs> er waren nog geen cd'tjes... het was vinyl, 45 toeren. Als je de plaat omdraaide, dan kreeg je het tweede gedeelte van het nummer Cold Sweat dus, van de man, de greatest man... Eh, in soul zo'n beetje James Brown die je kon horen. En Coldsweat. Dit is een opname van 14 januari jongsleden... uit het ochtendprogramma van Giel. Jacko Gardner die was daar te gast. En die zong daar zijn uh, debuutsingle. Inmiddels is er ook een album van de man verschenen... maar je nog even die live versie van de debuutsingle horen... Hij komt trouwens naar Pop toe. Daar zal hij optreden. Jacko Gardner. Maar hier dus die single van hem, Clear the Air. Clear eh, <laughs> dat uh, hoorde je van uh, Jacko Gardner. De live versie zoals ze die uh, onlangs bracht. En dat was op de 21 januari in het ochtendprogramma van Giel. En zoals ik al zei, hij gaat een aantal optredens doen. 8 mei een show in Vera en donderdag 9 mei in de Luxe in Arnhem. Maar dezelfde dag zal hij ook, dat is namelijk Hemelvaartsdag, zijn kunstje, als ik het zo ondergebieden mag zeggen... of mogen vertonen op het uh, Festival in Hellendoorn. Jacko Gardner dus met eh, zijn Clear the Air. Dan heb ik eh, iets vrijs weg te geven. Heb ik al eerder deze nacht melding over gemaakt. Het jongste album van Daniel Lohuus is een heel vrij album geworden. Een heel leuk album. Met erop vrije composities. Ik laat er dadelijk één van horen. En dat album Erikana. zo weet het, dat kan je winnen als je mij een mailtje stuurt... en vertelt waarom je op dit moment naar Radio 1 luistert. De nacht klinkt anders. Met andere woorden, wat ben je aan het doen? En in de loop van de week dan... Eh, dan ga ik al die mailtjes in een grote pot stoppen. Het wordt dus een, eh, loterij. En de winnaar zal ik dan volgende week bekendmaken. Die dan eh, aanspraak kan maken op dat jongste album van Daniel Lohuus. En dan kan je de mailbox vinden. Ja, dan ga je gewoon naar www.varen.nl. En dan vind je bovenaan de site programma en sites. En dan eh, vanzelf kom je terecht bij de site van De Nacht Klinkt Anders. En dit is dan zo'n uh, van het album Ach, min wegje toch. Het was een mooie dag vandaag. Ik bedoel qua weer. Verder was het heel mooi mis. Alles deed mij zeer. Alles in de ware hier. Heel mooi van het gebaat. Ach mijn veritach, ach min veritach, ach waar is toch wat? Dat het zomers gaan als nou, heeft geen mensen wild. Door wat liefde wezen me. Was alleen geduld. Voor de rest was alles de, alles hem we had. Ach, mijn weeritag, ach, mijn weeritag, ach, wat is toch wat? Laat ze maar de mensen, ze nog aan bij jezelf. Ik kan ook nou fraaie songs uit Erikana, het jongste album van Daniel Lohuus. En zoals ik zei, je kan aanspraak maken op zo'n album. Je kan het winnen en dan eh, had ik graag een eh, mailtje van je... waarin je mm, beschrijft, <laughs> omschrijft waarom je op dit moment... tien minuten eh, voor half zes op een hele vroege donderdagochtend te luisteren naar de nacht. anders bij de VARA op Radio 1. Met andere woorden, wat ben je aan het doen op dit moment? Behalve dat je luistert, wat zijn je niet activiteiten? Word je net wakker? Of ben je al onderweg? Of zijn er andere dingen mogelijk op dit tijdstip van de dag? Dit is een liedje van Gordon Lightfoot, maar dan gezongen door Johnny Cash. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. in a castle dark or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But hero often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene. of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way. And I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. But stories always end. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. op dit moment naar de nacht heen. Anders hier bij de vader op Radio 1. Wat ben je nou aan het doen? En eh, wat ik al net zei, misschien eh, ben je net eh, wakker, ben je onderweg. of ben je aan het werk bijvoorbeeld in de zorgsector. Of werk je bij een benzinestation. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Misschien zit je wel in een ver buitenland. En op dit moment met een koel cool biertje in de hand... <laughs> te genieten van het eind van de dag die je net gehad hebt. Of zoals ik laatst een bericht kreeg uit eh, Singapore... van iemand die zei van, nou, leuk dat goedemorgen... <laughs> maar wij zijn al een stukje eind verder in de ochtend... want het is al bijna middag. Dus ik eh, zou het ook leuk vinden om uit die gebieden wat te horen. Via www.vara.nl en dan ga je naar programma en en dan zoek je De Nacht Klinkt Anders. En als ik je berichtje heb ontvangen... dan kan je dus aanspraak maken op dat nieuwe album van Daniel Lohus dat als titel heeft de Ericana. En ook als het bericht uit het buitenland komt en je, komt in, eh, je wordt ingelood... dan sturen we het alsnog op naar het buitenland, waar dat ook mogen zijn. Goed, hier bij De Nacht Anders, de vader op ben ik toegekomen aan die drie liedjes die gezongen worden in de Franse taal ik heb weer eens iets ouds van Ademo uit de kast gehaald. Maar ook twee nieuwe dingen. Je hoort, als de Ademo gezongen heeft, een duet van eh, twee eh, zangers. Te weten een zangeres en een zanger. Te weten eh, Céline Mastro Arrelli en Joseph Danver. Die gaan zingen Toubli or not to be. Ja, dat is een, eh, combinatie van eh, Engels en Frans met verwijzing naar Shakespeare. To be or not to be van Céline Mastrorelli en Joseph Danvers. Ademo heb je dus maar eerst een Franse zanger onder de naam Mathieu Chédy. Tenminste, zo staat hij ingeschreven bij de burgerlijke stand. Maar als artiest heeft hij de naam M en is op dit moment populair met het nummer Ocean. Grandi Amour perdu, amour perdu reviendra comme le printemps. Amour perdu, amour perdu reviendra plus fort qu'avant. Pour moi, la règle prouve l'exception, mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus, les résignés. Mais moi, je ne suis pas réconfortable un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu, amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. repousser oui. Drie chansons op een rijtje. Je hoorde Céline Mastro, Rally en Joseph Danver met To Blie or Not To Blie. Een actuele opname van dit tweetal. En daarvoor een hele oude uit de jaren 60, Ademo... die ik nog eens een keer uit de kast heb gehaald met een... Uh, niet een gigahit, maar wel eentje die destijds volgens mij in de top 40 heeft gestaan. Ademo met Amour Perdu. En dat werd zo afgegaan door eh, een meneer. Ja, als je hem zo hoorde zingen, dan dacht je van... het gaat om een eh, jonge dame, maar het gaat toch om een meneer. Monsieur Chedi, die in Frankrijk bekend is onder de naam M. En zijn hit daar op dit moment heeft als titel Ocean. Dit is Nacht ging Dans bij de Vader op Radio 1. Nog een klein half uurtje daarna het nieuws. En na het nieuws dan is het tijd voor het Radio 1-journaal met Marcel Oosten en Lara Rensen. Een hoop onderwerpen komen aan de beurt, passeren de revue. Maar één in ieder geval eh, heb ik eruit gelicht. Dat is namelijk de beveiliging van, beveiliging van de, de Nederlandse schepen... die de piraterij eh, moeten eh, beschermen voor de Somalische kust is daar al het een en ander eh, gaande. Daar wat gaat om eh, piraten en zo. Maar de beveiliging, daar schort het nog het een en ander aan. Dat komt te sprake straks tussen eh, zes en half tien... in het Radio 1-journaal hier op deze zender. Breaking rocks out here on the chain Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it working. Uh-huh, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need time of being hungry and poor. I left the grocery store, man breathing. When he caught me robbing his store, I steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, uh-huh, working, but I still got some before I go. gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, the show is hot in the sun. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, mm-hmm, working, but the stick got so heavy before to go rocks out here on the chain. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. vandaag, 21 februari, is het precies 80 jaar geleden... dat in de Amerikaanse plaats Tryons, North Carolina, Nina Simone werd geboren. 21 april 2003 overleed ze Nina Simone. Je hoort haar hier met The Work Song. Dan nu een verjaardag van iemand die nog steeds onder ons is.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 En uit de jaren 80 hoorde je van de groep de Stranglers nog eens een keer het nummer Skin Deep. Toegekomen aan de tv-tip voor eh, vanavond laat, ja. Vanavond is er sowieso om 11 eh, uur op Nederland 2 Borgen. Waarbij ik me steeds afvraag waarom heeft een netcoördinator deze prachtige serie op eh, zo'n raar tijdstip geprogrammeerd. En dat geldt zeker voor wat daarna komt. Van 12 tot half 2. Een oneerbiedigere plaats had het niet kunnen krijgen. De film Commandante. Commandante is een eh, film van Oliver Stone. Die heeft drie dagen mogen optrekken met eh, Fidel Castro. Het zijn geen controversiële gesprekken, maar wel openhartige gesprekken geworden. Eh, er waren geen voorwaarden vooraf. Nou, eentje was er. Als Fidel Castro vond dat uh, het allemaal te controversieel werd... dan had hij de toezegging dat hij de opnamen mocht stoppen van die Oliver Stone aan het maken was. Maar daar heeft eh, de commandant eh, nauwelijks of eigenlijk helemaal geen gebruik van gemaakt. Van af 12 uur tot half 2 vannacht... Als je niet kan kijken, dan moet je het in ieder geval opnemen. Commandante Oliver Stone, die dus praat met Fidel Castro op verschillende locaties. En dat weet je dan ook nog af te wisselen met eh, historische beelden van de leider van Cuba... de gesprekken die vonden zo'n tien jaar geleden plaats... vlak nadat hij eh, de macht had overgedragen aan zijn broer Raoul. Vanavond dus, vanaf 12 uur. Kijk in ieder geval. En kijk je niet, neem het in ieder geval op. Commandant, eh, de film van Oliver Stone. fuiste conmigo, yo no quiero tu cariño. Qué malo fuiste conmigo, yo no quiero tu cariño. son entero y me lo entrego. Spaanse geluiden uit eh, Cuba van zangeres eh, Lina González. No Bolbera a una Dat was wat zij zong, Selina González. En eh, nogmaals, kijk vanavond in ieder geval naar die documentaire Commandante. Een documentaire van uh, Oliver Stone met en over Fidel Castro. En als je niet kan kijken, neem het op. Want ja, met dat soort films is het meestal dat ze niet of heel kort een uitzending gemist zijn te bekijken. De zangeres die je nu gaat horen, die komt vanavond uitgebreid aan het woord bij de collega's van Radio 6. Anton de Goede die praat dan met Lilian Hak. Heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Last Guns and Last. What's the matter with you, boy? You have to run some more. Seven miles away. Hold on. Everybody's talking. Shoot him down or let him go. You're stronger than you think. Just hold on. We encounter the risks for a reason. Remember, beneath the burden, there's gold. we gotta keep this pace and not finish. This race is losers. down. maker van haar jongste album Lust, Guns and Dust... heeft laten inspireren door de oude muziek die in eh, westerns werd gebruikt. En dat was duidelijk te horen. Je hoorde Lillian Heck met Seven Maas en vanavond is ze dus te horen op Radio 6... in het programma De Avonden. Pearl Jam. Het zijn zaterdagavond op de televisie. De documentaire 20, die is te zien op Nederland 2 vanaf 9 uur. Yes, I understand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, yeah, let's just breathe. así. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your and you would take everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. dus centraal zullen staan in die documentaire 20... die zaterdagavond vanaf 9 eh, uur wordt uitgezonden op eh, Nederland 3. Ja, en als je het op dezelfde tijd zit op Nederland 1, Joep van het Hek. <laughs> Ik zou Pearl Jam maar opnemen als je tenminste een fan bent van die groep. Want ook hier van Geld, daar zitten eh, dure rechten op. Dus of het op uitzending gemist komt, dat is nog de vraag. En dan ook zal het zeer, voor zeer korte tijd zijn. En dan kan je rustig naar Joep van het werk kijken. Dat is natuurlijk ook leuk. <laughs> Zoek het maar uit in ieder geval. Dit was de nacht niet anders bij de Vader op Radio 1. Dadelijk de actualiteiten met Lara Renze en Marcel Oosten in het Radio 1 Journaal. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tussen 2 en 6 voor een nieuwe aflevering van De Nacht Niet Anders. Maak er een mooie donderdag van. En aansluitend we een mooi weekend. De groetjes.